5 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Grote bedrijven die nauwelijks winstbelasting betalen... worden vanaf 2021 aangepakt. De belastingregels voor deze multinationals gaan op de schop. GroenLinks had dat voorgesteld in een initiatiefwet... en het kabinet neemt die nu over, zeggen bronnen tegen de NOS. Nu hoeven multinationals in Nederland nog nauwelijks winstbelasting te betalen. De nieuwe regels kunnen de schatkist rond de 250 miljoen euro opleveren. En het geld wordt waarschijnlijk gebruikt voor lastenverlichting. Mensen vinden het over het algemeen prima als de politie in stadscentra apparatuur gebruikt om iemand te volgen en te identificeren, maar niet als dat in hun eigen woonwijk gebeurt. Dat blijkt uit verkennend onderzoek in opdracht van de politie. Steeds vaker worden slimme camera's en microfoons ingezet voor de identificatie van daders en wordt er gekeken waar iemand was via het wifi-signaal. Uit interviews met 50 burgers blijkt dat ze daar begrip voor hebben, maar dat ze niet het gevoel willen krijgen dat ze continu bekeken worden. Bij een internationale politieoperatie zijn bijna 300 internetoplichters opgepakt. De criminelen worden ervan verdacht dat ze het financiële personeel van bedrijven... met een truc hebben overgehaald om geld naar ze over te maken. Er is bijna 3,7 miljoen dollar in beslag genomen. De arrestaties zijn verricht in onder meer Nigeria, de VS, Frankrijk en Japan. En het Openbaar Ministerie gaat in beroep tegen de straf die een grensrechter kreeg... voor het bewusteloos slaan van een keeper. De politierechter had een man uit Haarlem een boete van 500 euro opgelegd. Maar dat is volgens het OM te mild. Een werkstraf zou meer op zijn plaats zijn volgens het OM. En het weer, de meeste regen trekt het land uit... maar er blijft hier en daar wat motregen vallen. Vanavond en vannacht in het noorden lokaal dichte mist. Morgen begint in het zuidoosten bewolkt met motregen. Later is het wisselend bewolkt met wat ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Vanwege het slechte weer zijn de dagelijkse files langer dan anders. Het is te merken op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Daar heb je ruim een half uur op onthoud tussen Schiphol en Dorp. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht staat het vast tussen Maarsen en de Leidse Rijntunnel.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 island fled the mansion Drop the roof more expansion Drive a coupe you can stand it frames at the coop. Polly one on top, but I'm on mute. I'ma bust her wrist down cause she cute. Ice. Fuck her on the yacht, I've been up pool.